uur. Marjan Koekoek met het NOS Journaal. In Brunslag waarbij een moslim-extremist vier mensen doodschoot. Omdat het museum een ontmoetingsplek wilde zijn... waren er voor de aanslag nauwelijks veiligheidsmaatregelen. Nu is er meer bewaking en zijn er scherpe controles. De verdachte was een moslimstrijder die onder meer in Syrië actief is geweest. Bij de heropening zei premier Di Rupo dat België bereid is om mee te doen aan de internationale coalitie tegen de terreurorganisatie Islamitische Staat. De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft in Berlijn gesproken op een demonstratie tegen antisemitisme. Merkel zei dat antisemieten misbruik maken van de vrijheid van meningsuiting. Het stoppen van jodenhaat is onze plicht, zei Merkel. Volgens haar is er geen enkele joodse instelling in Duitsland die geen bewaking nodig heeft. Ze nam ook stelling tegen islamofobie. De Britse premier Cameron zegt dat de moordenaars van de Britse hulpverlener David Haynes zullen worden opgespoord. Volgens Cameron zijn de terroristen van islamitische staat geen moslims, maar monsters. De premier zegt dat de strijd doorgaat en dat de Britten zich niet terugtrekken. Mogelijk gaan ze samen met de Amerikanen doelwitten van IS bombarderen. Haynes is de derde westerse gijzelaar die door IS is onthoofd. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima waren vanmiddag in Nijkerk bij de viering van 10 jaar protestantse kerk in Nederland. In de PKN gingen in 2004 gereformeerde, hervormde en evangelisch-Lutherse samen. PKN-voorzitter Van den Broeke had onlangs openlijk kritiek op de koning. Ze vindt dat hij te weinig laat zien van zijn geloof. In de eredivisie zijn vanmiddag drie wedstrijden gespeeld. Utrecht-Ado Den Haag eindigde in 0-0. Vitesse won thuis met 3-1 van Excelsior. En Cambuur Groningen eindigde in 3-0. Dordrecht tegen NAC is net begonnen. Dan nog het weer in het noordoosten en op de Wadden veel wolken en mogelijk motregen. Elders wisselend bewolkt. Het wordt vannacht 10 tot 15 graden met kans op mist. Morgen zon en wolken en in het noordoosten kans op een bui. En dan wordt het 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 richting Amsterdam vanuit Amersfoort voor 1 brugge 3 kilometer. En tussen Naarden en Knopendiemen langzaam rijden over 9 kilometer.